Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel jongeren die vroeger thuis te maken hadden met geweld... hebben dat nu ook in hun eigen relatie. Onderzoekers vroegen jongeren naar hun liefdesleven. Het gaat dan om jongeren uit ruim 800 gezinnen... die bekend zijn bij Veilig Thuis, een meldpunt voor huiselijk geweld. kwart van de mensen in een relatie zegt dat ze nu zelf ook te maken hebben met mishandeling. Soms als dader, soms als slachtoffer en soms ook allebei. De onderzoekers vinden dat er meer aandacht moet komen voor de impact van geweld op kinderen. Minder mensen kopen een elektrische auto. Er is een subsidiepotje voor en daar was vorig jaar veel animo voor. Maar dit jaar is de helft van het geld nog over. Deze jongen rijdt hybride, ja, plug-in hybride en eh, benzinemotor gecombineerd. Ja. ja. en ik zou heel graag helemaal elektrisch rijden, maar dat was in de aanschaf helaas geen optie. Eh, Want? Te duur. En als die stimulering, de subsidie en motorrijtuigbelasting, als dat ja, zou verbeteren, dan zou je misschien wel overstappen? Ik zou het wel overwegen. Dat is nog wel de vraag of ik deze weg ga doen. Dat is nog <laughs> een beetje de vraag. <laughs> Dit is toch de mooiste auto ter wereld. Als je een Boboli Mediterraneo Focaccia brood hebt gekocht in de supermarkt... dan kan je die beter niet opeten. De NVWA waarschuwt dat er een bacterie in kan zitten... die gevaarlijk kan zijn voor mensen met een lage weerstand... zoals jonge kinderen en ouderen en mensen die ziek of zwanger zijn. FM Femke Bol heeft voor het derde jaar op rij de 400 meter horde van de Diamond League gewonnen. Dat is een belangrijke atletiekcompetitie... Ze won de afsluitende race die in de VS werd gehouden en is blij met de prijs. Ja, het is echt wel belangrijk. Ik bedoel, buiten de toernooi is het eigenlijk de allergrootste wedstrijd, de finale van de Diamond Leagues. Dus eh, het maakt me ietsje minder uit omdat ik wereldkampioen ben. Maar ik heb alle Diamond Leagues dit jaar gewonnen en ik heb hem al twee jaar blij gewonnen. Dus eh, ik ben heel lekker met gewonnen. Ook Lieke Klaver viel in de prijzen. Zij pakte brons op de 400 meter. En het weer nog. Vanochtend overal buien. Daarna een tijdje droog en af en toe wat zon bij 20 tot 25 graden. Eind van de middag wel opnieuw regen met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam na een ongeluk bij Blarikum 8 kilometer file met een uur vertraging. Dus de linkerrijstrook is daar dicht. En de rechterrijstrook van A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk.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 blijft de aanschaf van stekkerauto's voor veel mensen te duur. De VN maakt zich zorgen over twee dammen in Libië, beide in de buurt van Benghazi. Er zou veel druk op de dammen staan, maar de berichten zijn tegenstrijdig... want volgens de autoriteiten in het gebied zijn de dammen in goede staat. En opletten als je een focaccia broodje wil eten, want de NVWA waarschuwt voor listeria bacterie in broodjes focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterrano. Ze liggen in de supermarkt met houdbaarheidsdatum 3 oktober. Het weer, stevige regen- en onweersbuien.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 Yes, baby, I'm sliding. You know I'm serious. You better believe in us. My is actually started. Ooh, love, yeah. Positive feeling. Positive feeling. Lasciati andare. Ooh, yeah. To the positive. a nightmare. Find you right there, always come through.